Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert. 19 maart Haarlem. 26 maart Apeldoorn. 1 april Utrecht. 9 april Leiden. 16 april Assen. En 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Pater Cantalamessa citeerde tijdens de viering van Goede Vrijdag... uit een brief van een Joodse vriend van hem... over het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Die vriend vergeleek de kritiek op de paus en de kerk... met de meest schandelijke aspecten van antisemitisme... waarbij ook een hele groep de schuld krijgt van daden van een paar mensen. Een voorman van de Amerikaanse Vereniging van Holocaust-overlevenden... spreekt van een schandalige vergelijking die beledigend is en onhoudbaar. De paus was bij de gevraagde uitspraken aanwezig, maar het is niet bekend of hij wist wat Cantalamessa zou zeggen. Achteraf zei een woordvoerder dat de priester niet namens het Vaticaan had gesproken. Later op de avond sprak de paus zelf tijdens de traditionele kruisweg bij het Colosseum, maar hij ging niet specifiek op de kwestie in. In Eigelshoven bij Kerkrade zijn negen bedrijven door brand verwoest. Ze waren allemaal in hetzelfde gebouw gevestigd. Het vuur brak gisteravond rond half elf uit. Waardoor is nog onbekend. In korte tijd werd het hele complex in Eigelshoven in de as gelegd. In het pand zaten onder meer een meubelbedrijf, een autohandel, een dakdekker en een interieurbouwer. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. De Limburgse politie heeft een automobilist opgepakt die tijdens de brand dwars door een afzetting heen reed. Enkele mensen konden nog net op tijd opzij springen. De Amerikaanse acteur John Forsyth is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als Blake Carrington in de televisieserie Dynasty en Charlie Townsend in Charlie's Angels. In die rol was hij onzichtbaar en sprak hij altijd de woorden Good Morning Angels. John Forsythe is 92 geworden. Het weer, er trekken buien over het land en het is ongeveer 5 graden. Overdag veel bewolking met opnieuw geregeld buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. Zandvoort